Hoeveel doden er zijn gevallen is onduidelijk. Het Turkse leger meldt nu wel het eerste militaire slachtoffer. Turkije claimt 228 Koerdische strijders te hebben uitgeschakeld. De Koerden spreken van enkele doden en 11 burgerslachtoffers. De regels voor het voorschrijven van zware pijnstillers worden strenger. Zorgverleners gaan kritischer kijken naar herhaalrecepten... en beter letten op het verantwoord minderen van het gebruik van bepaalde middelen. Apotheken zullen extra alert zijn op vervalste recepten. Minister Bruins maakt zich zorgen dat zware medicijnen steeds meer zonder noodzaak worden gebruikt. Dat kan leiden tot verslaving. Bruins benadrukt overigens dat er geen wantrouwen tegen zware medicijnen in het algemeen mag ontstaan. Aan boord van een Iraanse olietanker is een explosie geweest. Volgens Iran zijn er twee raketten op de tanker afgevuurd... en er zou olie in zee stromen. De tanker vaart in de Rode Zee voor de Saoedische kust. Saoedi-Arabië heeft nog niet op het bericht gereageerd. De spanning tussen de twee landen is de afgelopen tijd hoog opgelopen... door een droneaanval op een Saoedische olieinstallatie... die volgens Saoedi's het werk was van Iran. In Zwaag in de gemeente Hoorn is vanmorgen vroeg een lijnbus in het water beland. Er zaten geen passagiers in. De chauffeur maakt het volgens de politie goed. Het ongeluk in Zwaag gebeurde rond 6 uur. Hoe de bus in het water kwam is niet bekend. Dan nog het weer. Herfstachtig. In het noorden en noordwesten kan veel regen vallen. En aan de kust is het onstuimig. In het zuidoosten vaker droog en het wordt 15 graden. Ook morgen nog wat regen. Zondag opklaringen en mogelijk ruim 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 14 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoogmade en Hoofddorp.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 Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee.